Kirsten Klomp met het NOS-journaal. VVD'er Edith Schippers begint maandag aan haar verkenning van het politieke speelveld... op zoek naar mogelijkheden voor een nieuwe regering. De fractievoorzitters willen de komende dagen bijkomen van de campagne... om maandag uitgerust van start te kunnen gaan. Woensdag moet Schippers haar conclusies klaar hebben, want er volgt donderdag een debat. Schippers noemt de tijd die haar gegeven is krap. De Franse presidentskandidaat François Fillon lijkt verder in het nauw te komen. Hij was al aangeklaagd voor fraude, omdat hij zijn vrouw en kinderen tegen forse vergoedingen inhuurde als parlementair assistent, terwijl ze helemaal geen werk voor hem lijken te hebben gedaan. Nu wordt het onderzoek uitgebreid omdat Fillon zich door een rijke vriend zou hebben laten trakteren op dure pakken. Fillon zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat er een heksenjacht op hem gaande is. De politie heeft de man aangehouden die tijdens de rellen bij het Turkse consulaat zaterdag een agent tegen het hoofd schopte. Het is een 36-jarige Schiedammer. Door de schop brak de helm van de agent. Hij liep lichte verwondingen op. De Schiedammer heeft zich op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. Verschillende websites hadden hem herkenbaar in beeld gebracht. In een parkeergarage in het Friese Oosterwolde is een vrouw met haar auto op zijn kop in een liftschacht beland. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw reed dwars door een gesloten roldeur de lift in. Maar omdat hij beneden stond, duikelde ze met haar auto in de schacht naar beneden. Daarbij kwam haar auto ondersteboven op het dak van de lift terecht. De brandweer wist haar uiteindelijk uit de auto te bevrijden. Een wallaby uit dierenpark Wildlands in Emmen heeft een ontsnapping uit zijn verblijf met de dood moeten bekopen. De kleine kangeroe kwam tijdens zijn ontdekkingstocht terecht bij de leeuwen en heeft dat niet overleefd, meldt RTV Drenthe. Een bezoeker die zag hoe de wallaby werd vermorzeld, maakte een foto en deelde die op Facebook. Het weer, de bewolking neemt toe en het gaat regenen. Die verdwijnt in de loop van de morgenochtend en dan wordt het smiddags weer droog met soms zon bij 9 of 10 graden.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 Het gaat weer lekker. De artiesten zijn uit hun winterslaap ontwaakt. En de eerste is van Elisabeth Nakarato. En de, eh, het album heet Souvenir de Italia. De andere is ook van een dame. Maria, eh, Maria Parker. En haar cd heet Indo Latin Jazz Live in Concert. Nou, dat eh, belooft allemaal wat. Ehm, ja, wil je meer weten? Dan kan dat natuurlijk eh, op de website peacefulradio.info. En daar vind je de playlist. Dan kan je meegenieten eh, van de achtergrondinformatie. Wat de artiesten allemaal met zich meebrengen.